Het overheidstekort van de Verenigde Staten blijft... Is de VS op koers om het begrotingsjaar eind september af te sluiten... met het laagste overheidstekort in zes jaar. De verwachting is dat het tekort dit jaar uitkomt op zo'n 375 miljard euro. Vorig jaar was dat nog 510 miljard euro. Het dalende tekort is het gevolg van de steeds beter draaiende Amerikaanse economie. De GGD Twente in Enschede waarschuwt voor kinkhoest. Er zijn in de regio nu al 275 meldingen, terwijl dat er over heel vorig jaar 175 waren. De ziekte is zeer besmettelijk en kan voor pasgeboren baby's gevaarlijk zijn. Volgens RTV Oost is ook bij de GGD IJsselland in Zwolle het aantal meldingen van kinkhoest gestegen. Verder zouden er veel kinkhoestgevallen zijn in West-Brabant en delen van Utrecht. Rusland zegt dat het internationale Rode Kruis de supervisie krijgt over het konvooi met hulpgoederen dat op weg is naar Oekraïne. De regering in Kiev heeft dat als voorwaarde gesteld. Oekraïne is bang dat Rusland onder het mom van een humanitaire missie een invasie voorbereidt. Wanneer de hulpgoederen de zwaar getroffen bevolking van Lugansk zullen bereiken is niet bekend, maar gevreesd wordt dat dat nog dagen kan duren. Op het EK Atletiek in Zurich is de 20-jarige Jip Vastenburg vierde geworden op de 10.000 meter. Het goud was voor de Britse Joe Pv, met haar 40 jaar de oudste Europees kampioene uit de geschiedenis. Ilko Sint-Nicolaas staat na vijf onderdelen op de tienkamp op de vierde plaats en heeft nog alle kansen op een plaats op het podium.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 Iraakse president Barzani, die Koerdisch is, riep de internationale gemeenschap zondag op om de Koerden te voorzien van wapens in de strijd tegen IS. De ambassadeurs bespraken dat op een ingelaste vergadering waar ook werd gesproken over de crisis in Oekraïne en Gaza. De diplomaten slaagden er niet in.